Dit is dooral negens met het NOS-journaal. Turkije zegt dat er opnieuw een incident is geweest in zijn luchtruim met een gevechtsvliegtuig. Het gaat om een niet nader geïdentificeerde MiG-29. Rusland heeft geen MiGs in Syrië gestationeerd. Waarschijnlijk is het dan ook een Syrisch gevechtsvliegtuig. De Syrische luchtmacht heeft MiGs en andere Russische wapens. Het incident is het derde in de afgelopen dagen. De spanning in de regio is hoog opgelopen doordat twee Russische gevechtsvliegtuigen zaterdag en zondag het Turkse luchtruim schonden. De doelen die minister Ascher en het UWV hebben gesteld om 55-plussers aan het werk te helpen, worden bij lange na niet gehaald. Dat blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd. De minister, het UWV en de grote uitzendbureaus spraken twee jaar geleden af dat ze minstens 22.500 werkloze 55-plussers aan een uitzendbaan zouden helpen. Nu blijkt dat maar een derde van de ouderen tijdelijk aan werk is geholpen. De partijen hebben nu een jaar extra de tijd gekregen om de doelstelling alsnog te halen. De Kamer is kritisch over de aanpak van Ascher. Zanger Dean Saunders is veroordeeld tot acht maanden cel. Volgens de rechtbank in Alkmaar heeft hij vorig jaar augustus... de auto van zijn voormalige schoonouders in Zaandijk in brand gestoken. Een paar maanden later mishandelde hij in Hoorn zijn ex-vriendin. Er was drie jaar geëist, maar het werd acht maanden... omdat de rechtbank niet vindt dat bij de brandstichting... mensenlevens in gevaar zijn gebracht. Dean Saunders won in 2011 de talentenshow Popstars. De olie die vanochtend weglekte bij een scheepsongeluk voor de Belgische kust drijft richting Nederland. De twee olievlekken zijn drie kilometer lang. Ze bereiken vermoedelijk rond acht uur de Nederlandse wateren. Bij de aanvaring tussen twee schepen raakte het Nederlandse schip zwaar beschadigd. Het is half gezonken. De bemanning is gered. Het weer, het wordt op de meeste plaatsen droog. Alleen in de kustprovincies vallen nog wat buien. Morgen bewolkt en af en toe een bui. Het wordt niet warmer dan 17 graden. Na morgen minder buien maar smiddags geleidelijk wat koeler. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Delft 4 kilometer.